Door Guy van Biesveld. 501. Zo, nou, daar ga ik zeker voor zitten. Wel, help. Had hij weer van die leuke grappen. Oh, dit is Radio 501. Is Radio Het is donderslag op donderdag bij Helder hemel. Het is vandaag 1 maart 2012 en dit is aflevering 98 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom vandaag weer. Dit is niet alleen donderslag, maar het is ook de Radio 5 Alleen Daverende Donderdag tot 12 uur vannacht. Ik ben er tot 4 uur. Het is vandaag 1 maart en dat komt omdat we dit jaar in februari één dag extra hebben. Ja, ja, zo is het nou eenmaal. Eh, nog 20 dagen en dan begint de lente weer. Maar zover zijn we nog lang niet. We moeten eerst nog naar bieruur. En dat doen we met de vaste rubrieken zoals de platenkeuze van Rob Ik heb hem straks aan de telefoon. En om half drie is Theo Verriet weer met zijn blabla blog. Aan het eind van dit uur de plaat voor je hoofd van deze week. De Beatles komen ook langs. In de tweede uur hebben we nog een nieuwe donderdisc. En een nieuw recept voor de avondmaaltijd en een nieuwe donderslag muziekagenda. En zoek daarvoor vast maar weer pen en papier, want die zal je straks nodig hebben voor het recept en de muziekagenda. Nou, dat heb ik dus allemaal en voor de rest hoor je veel muziek. Op 21 februari kwam het nieuwe album uit van Jim White en het heet Where It Hits You. En van het album hoor je nu Infinite Mind. Let us sleep in poison ivy. Let us roll us wear our ragged hearts upon our tattered sleeves. Let us stroll among the strangers, contemplate their happy faces. Let us locate little dangers and the it's fun to cut the food. Till I've you off your pedestal Though sort is schooled by the physics of time Still you gotta keep on trying to glide In your infinite mind Your infinite mind When life rustles up dilemmas it's time to make the lemonade. Let's disconnect our main antennas and just enjoy the masquerade. Oh, how the world will tremble as we servants become kings. No more the dangling puppets. Now it's us who pull the strings. You got to cross a desert of dopes to end up more Catholic than the Pope. But to sing that killing joke head, you gotta hit the old punchline. world of notes and truth and a lie. You know some folks get kinda crazy as they let that old bucket fly. But you and me will be fine. Just let hard times cross our path. we use our infinite minds to just kick old troubles. And cause if ifs, and butts were candy and nuts, well, we'd all have a merry old Christmas. But if your weapon of choice is that weird inner voice, we'll bite up, Be not dismissive of the infinite mind. Yeah, infinite mind. I'm talking about your infinite mind. If I'm lying, I'm flying. infinite mind. Yeah, I don't know about you right now. I'm switching on my infinite mind. Infinite Mind, net op de markt, 2012. Van vorig jaar, eh, John Allen van zijn eh, cd eh, de Sweet Defeat heet die, die, cd. En die kwam in 2011 uit. Dit is Lucky I Guess. spat out cold. Short changed, underpaid, and oversold. Some people say I've been the victim of my own success. I can't explain it, I'm just lucky, I guess. I played the game for what it was, got hung out to dry. They threw me to the lions just for telling a lie way some people talk, you would have thought I could have hung for less. But don't blame me, boy, I'm just lucky, I guess. Shipwreck me and I'll build a boat. Throw me overboard and I swear that I'll float. There's nothing you can do to me, I haven't done it myself. the pimps and thieves. I've waded through the mud till it was up to my knees. I've seen things to make the laughing cavalier depressed. The way I see it, I'm just lucky, I guess. in this town. They never love you more than when they're sending you down. Now I'm just another number, doing time with the rest. Me and my friends, we're just lucky, I guess. I ain't gonna cry no tears anymore. There's nothing you can show me I ain't seen before. Down in the bright patch Op Ricard aan de telefoon nu, want het is even over tweeën. En eh, ik wil voor jou graag een tip van de sluier. Ja. <clears throat> Het gaat natuurlijk om de platenkeuze, hè? straks om half bier. Ja, ik kan eh, eh, de volgende informatie verstrekken. Nou, kom op. Ik ben benieuwd. Het is een, ehm, een, hele, het is een groep die niet meer bestaat. Oh? Denk ik. Ja. Want ze zijn al heel oud. En het is een nummer wat ook al heel oud is. Ja. En het is eigenlijk een gouden ouwe. Uit welk land kunnen we die verwachten? Of in welke eh, taal? Of, uh, wat wil uit Obamaland. Oh, uit Amerika dus. Ja. Een gouden ouwe uit Amerika. En de groep bestaat niet meer. En het is opgenomen. Ja. Want het is een live, een nummer uit een live concert. Mm En het is opgenomen in 1970. Ja. Door Russ Gary. Ja. In het Oakland Coliseum. Mm. Nou, dan gaat bij mij nog geen lichtje branden. Nou, bij jou... heel hard schreeuwen, dan gaat er een rood lichtje branden. Ja, maar dat is dan op de mengtafel. De overmodulatie. Ja, ja, ja, ja, ja, Nou, laten we dat maar niet doen. Hey, Wat eh, ga je voor me draaien? Eh, nou, ik ga nu voor je draaien. Dat zou je misschien leuk vinden. Eh, Ringo Starr heeft namelijk een nieuw album uitgebracht. En het heet Ringo 2012. Oftewel 2012. Als ik het goed oh, zeg. Ja. En ehm, eh, op dat album staat één nummer. Dat lijkt een beetje op... Eh, ja, dat is een beetje in de... Nee er, nee, er staat één nummer dat een beetje in de sfeer oh. is van Birthday van de Beatles. Van de oh, White Album. En het nummer heet Anthem. En dat wil ik je nu laten horen. Graag. Tot straks. Hoi. Ringo een nieuwe album 2012. Nu aandacht voor de nieuwe cd van Sinnet O'Connor. En die verschijnt aanstaande vrijdag. En dat is morgen dus. En die heet How About I Be Me and You Be You. En ik kan jullie al muziek van deze cd laten horen. Want die heb ik hier namelijk. Eh, het nummer Queen of Denmark is een hoogtepunt op haar nieuwe album. En dat is geschreven door John Grant. En eh, dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En hij woont tegenwoordig in Göteborg in Zweden. Eh, als jullie eh, denken van nou, die nieuwe cd van Sinner de Corne wil ik hebben... dan moet je morgen naar de platenzaak. Queen of Denmark. I wanted to change the world But I could not even change my underwear And when the shit got really, really out of hand, I had it all the way up to my hairline, which keeps receding like my self confidence. As if I ever had any of that stuff anyway. I hope I didn't destroy your celebration, or your bad mitzvah birthday party, or your Christmas. You put me in this cage and threw away the key. It was this us and them shit that did me in. You tell me that my life is based upon a lie. I casually mention that I pissed in your coffee. I hope you know that all I want from you is sex. To be with someone who looks smashing in athletic wear and if your haircut isn't right, you'll be dismissed. You get your walking papers and you can leave now. I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is you want to want from me. You really have no right to want anything from me at all. Why don't you take it out? You better bring your stun gun and perhaps a crowbar. You better pack a lunch and get up really early. And you should probably get down on your knees and pray. It's really fun to look embarrassed all the time like you could never cut the mustard with the big boys. I really don't know who the fuck you think you are. Could I please see your license and your registration? I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is you want to want from me. You really have no right to want anything from me at all. Why don't you take it? somebody still be sitting right there ten years from now. You're just a sucker, but we'll see who gets the last laugh. Who knows, maybe you'll get to be the next queen of Denmark. Uit Horen komt Ben Sonders. Dry your eyes. jaar is een plaat uitgebracht eh, voor eh, Amnesty International. Met nummers van eh, Bob Dylan. Dit is Jackson Brown, Love Minus Zero van Bob Dylan. I love, she speaks like silence. Without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful. That she's true like ice, like fire. carry roses, make promises by the hour. My love, she laughs like the flowers. Valentines can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations Draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. she doesn't bother. She knows too much to argue or to judge. The bridge at midnight trembles. The country doctor rambles. Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer night blows raining. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. dus Zero van uh, Jackson Brown. Vorige week had ik de donderdisc en die heette Hillbilly Girl. En die was van Rodeo uit Nederland. Nu heb ik de origineel Hillbilly Girl van Jason Blaine uit Canada. Imagine a rusty old pickup truck from 85. A in the windshield and a dent down the side. Out on an older Thunder cloud of dust is blowing. Them muddy tires are making gravel fly. There's an angel right behind the wheel with some tan legs and cowgirl boots, jaw dropping, tank top, and try to stop me attitude. My hill, hillbilly girl, she's a two-step and chance-taking hell. a firecracker, ain't no doubt. No way I can live without my hot little hillbilly girl. She don't like the city cause she can't see the starry skies. Can't hear the crickets or the river rolling by. Her idea of heaven is a field of wildflowers growing but she goes crazy for a Saturday night. She's soft as cotton candy. She's the trigger on a loaded gun. A sweet dream, bee sting, everything rolled into one. I hail hillbilly girl. She's a 2 step and chance-taking, hell-raising, love-making. Hillbilly girl. She's a firecracker doubt way I can live without my hot little hillbilly girl. nu.nl 1 maart 2012. Ton Deuze. Als ik eenmaal ergens aan begin, kan ik vaak maar moeilijk stoppen. Dat is met heel veel dingen zo. Met een zak chips bijvoorbeeld, die moet leeg, hoe groot die zak ook is. Met bier heb ik het zelfs misschien nog wel erger. Die koelkast moet leeg, hoe vol die ook ligt. En ook met spelletjes ben ik heel erg. Ik kan uren naar mijn iPad turen en wil niet rusten voor het spel gespeeld is. Ik ben echt extreem in die dingen. Dus misschien was het niet zo heel erg verstandig om een tondeuze te kopen. Ik doe eerst voorzichtig met een opzetstuk. Zoef, zoef over mijn bol. De haren vallen in plukken op mijn schouder. Toen vond ik dat het best korter kon, dus zonder opzetstuk op de langste stand. Rats, rats, rats. De badkamer vol millimeter korte haartjes. Mijn bakkenbaarden mogen nog best wat korter, dus kortste stand en jeep, weg die lange bakkenbaarden. En toen zag ik boven mijn oor nog een haartje uitsteken, dus jeep, weg haar. En daar en daar, weg haar, daar en daar en daar, weg haar, weg. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Op 21 februari kwam het nieuwe album uit van Kevin Kinney. Van het album In the Land of Things That Used To Be. slag met Rogier van Diesveld. Kevin Kenny hier in Donderslag op Radio 501. We zijn er natuurlijk tot bieruur, maar zover zijn we nog lang niet. We gaan eerst luisteren naar Abel, Onderweg. En dit nummer is ook door Anouk op de plaat gezet, maar dan Engelstalig.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 Dat was dus 1964. Ging hij de mist in. Dit zijn Beans of Fatback, Dong Full. I would never make that same mistake again. It's been five long years that you've been on my mind. Every night and day's that same old. en Fatback. En die komen uit Horen ook. Eh, net als Ben Sonders die ik net gedraaid heb. Uit Amerika en dan wel uit San Francisco komt Matty Charles, een singer-songwriter. En dit nummer heet The Blue Parade. Van zijn nieuwste cd. Well, mother bought us tickets for the Blue Parade. And we grew up on the corner the dark arcade. Stealing off together to the picture show. When the streets outside were almost burning. Taking shelter in the darkness from the sun. And if I make it out again, I'll see you there. Far from all the madness by the river fair. Honey, time can be a rover and a wrecking ball. And after all these years, are you still learning? That we're losing so much more than what we've won. it's okay if you come undone. Yeah, it's okay if you put them on. Just remember, just remember. Pouring rain in the summer days in the afternoon. Sitting in the corner of a darkened room tiny little islands just like everyone. Close enough to see, but never touching. And big enough to feel, but always wanting. It's okay if you come undone, yeah. It's okay, honey, the race is almost run. We gotta find a way to catch that setting sun. Deze week de Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. leven. Speel de tijd en moeite kan ik met een ander delen. Heb het de kans gegeven, later weer afgeschreven. Afgegleden, toen werd ik wakker, maar wacht eens even. Jullie zijn parasieten, man, ik ben geen slachtoffer. Vraag het aan kampioen tot de graftombe. Hebben de kracht door de eendracht, haat dan. Pakken de stier bij de horens, geen Satan. Unie van Utrecht, die erecode heb ik. Zijn de heren van Amstel, Ground Zero, Epic. Geleerd van fouten, gebouwd voor de zegen. Meer dan vertrouwd, ik zet goud op het spreken. Niet weer een volgende klootzak met een boodschap. Het team heeft plannen, ben Hannibal's aan de ooglap. Verre van een overtreffende trap, dit is doodslag. Ga en pak die motherfucking bijl vast, sloop vast. Mijn voeten betrekken, de wekker gaat, lekker gaat. Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar. Ze simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, rules of ben me. We moeten betrekken, de wekker gaan. gaan. Dan ga je mee of wil je verder slaan? Zeg het maar. Ze simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, rules of engagement. Ik zie ze nog steeds, hangend aan mijn broekspijpen. Twee hoofdletters ijs, leer het goed schrijven. Nu moet blijken hoeveel meer me nog lukt. En hoe ik zonder beperkingen presteer onder druk. Plus, staat in de schaduw, ziet niemand zijn ware kleuren. En ze doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Dus ik overtref de verwachting met wat ik opschrijf. En verkies al jaren daglicht boven de spotlights. Wees voorbereid, altijd goed uitgerust. Zij die rennen naar de strijd, komen daaruit geput. Steek mijn nek uit boven de competitie. simpel simpelweg te zien wat die andere ogen niet zien. Een goede voorbereiding is de helft van het werk. Dus ken je terrein, ken je vijand ik ben jezelf. Zorg dat je doelen je mannen verenigen. Zorg dat ze alleen met aanvallen verdedigen. We moeten betrekken, de wekker gaan. Ga. je mee of wil je verder slapen? Zeg een maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, boels of engagement. We moeten betrekken, de wekker gaan. Ga. Dan ga je mee of wil je verder slaan? Zeg een maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, rules of engagement dit is geen kroeg geen rap, klik of een platenlabel. Dit is geen marketing maar in het droogte water geven. Dit is geen PR-stunt om iets aan te prijzen. Dit wordt gerund door de beste mensen aan te wijzen. Geen oppervlakkige praatjes over de binnenkant. Welkom in de wereld waar de waarheid in de midden valt. Welkom op Ground Zero, dit is een springplank. Ben je er klaar voor? Stap snel in, want we voeten vertrekken, de wekker gaan. Lekker gaat. Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, rules of ben mee. We moeten betrekken, de wekker gaan. Lekker gaat. Dan ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, rules of ben de plaat voor je hoofd is deze week tot vrijdagavond 10 uur van IJs en heet Rules of Engagement. En vrijdagavond, en dat is morgenavond, wordt om 10 uur de nieuwe plaat voor je hoofd gekozen. Morgen staat Armin zonder Johnny achter de desk van 9 tot 11 uur. Dus let even goed op, de tijd is gewijzigd. Het is van 9 tot 11 uur.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 Dat is voor buitenspelen. Want dat is superbelangrijk. Buitenspelen is gezond en leuk, maar vaak kan het helemaal niet. Er is te weinig plek, of het is vies of vet saai. Jantje Beton wil het leuker maken. Geef ruimte, laat ze spelen.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 Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Ik ben Josje. Al jaren zet ik me samen met 65.000 collectanten in voor het Reuma-fonds. Met veel plezier. Maar het liefst zou ik het niet meer doen, omdat het niet meer nodig is. Omdat Reuma op een dag niet meer bestaat. Die dag kan er komen. Zeker als u nu helpt. Help Reuma de wereld uit. We komen bij u langs tussen 12 en 17 maart. Wij zijn eh, voetbalteam B1 van SV De Rijp. En wij gaan pilaren schilderen en eh, planten inzetten voor de kinderkliniek hier in de buurt. Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met jouw team of collega's een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranje Fonds. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bouw mee aan het nieuwe apenhuis van AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles. de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. zijn aangekomen in het tweede uur van Donderslag. Eh, voor de mensen die eh, net hebben ingeschakeld, dit is de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En die duurt tot middernacht. Wat heb ik nog voor jullie in dit tweede uur van Donderslag? Nou, komt die. Eh, straks als derde plaat de Donderdisc. Rob is er om half bier met zijn platenkeuze. En dan heb ik hem voor de tweede keer aan de telefoon. Om ongeveer tien over half bier komt er weer een lekker recept langs... En eh, hij kwam dit keer weer per e-mail binnen hier op de redactie. En ik kan al verklappen dat het al een beetje in de lentesfeer is. Dus hou pen en papier bij de hand. Vlak voor 4 uur heb ik nog een muziekagenda en daar kun je je pen en papier ook goed gebruiken. Tenminste, als je even lekker wil meeschrijven. Maar dat laat ik natuurlijk weer helemaal aan jullie zelf over. En voor de rest natuurlijk weer lekkere muziek. Ik ben dit tweede uur begonnen met Never Looking Back van de Kenny Wayne Shepherd Band. En dat is de titelsong van zijn album uit 2011. Nog even geduld voor de donderdisc en eh, eerst heb ik nog even wat anders. Op 12 maart aanstaande komt namelijk de nieuwe cd van Michael Kiwanula op de markt. En dit album heet Home Again. Ik mag jullie een preview van het album laten horen. Het is de titelsong van dit album en het heet Home Again. home again, home again. One day I know I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look. lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I will. Hide. Many times I've been cold. Speaking my just people. So i close my eyes. Well, look behind, moving on, moving on. So i close my eyes. And the tears will clear. Then i feel. will know way. My paths will be made straight. home again, home again. One day I know I feel home again, wrong again, wrong. Monday I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I close my eyes, look behind, moving on. So I'll close my eyes, De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht de Sweetest Thing van J.J. Gray en Mofro. Tell you. Eh, dat is Southern Rock uit Amerika. Een beetje swamp blues, swamp rock-achtig. Klinkt erg mooi en eh, ja, het doet een beetje denken aan de sfeer die Tony Joe White ook in zijn muziek heeft. Een beetje dat eh, mistige, warme, beetje ja, swamp blues noemen ze dat. Of swamp rock. En dat komt uit het zuidoosten van Amerika. uit de omgeving van New Orleans ja, die omgeving. Eh, de Rolling Stones, die komen uit Engeland. En dit is uit 1966, 19 Nervous Breakdown. Stones 90 Service Breakdown uit 1966. Eh, afgelopen weekend eh, hebben we kunnen luisteren naar het eh, Nationaal Songfestival. En daar kwamen de twee personen uit die wel opvielen. Er was Take Me As I van Ivan Perotti. En de, andere komt straks. I jobs, it fun, but I do what I do to get it done. At least I know when I come home. Don't have to answer to anyone. See, I might never have much more than what I got right now, but I know. I'll take the blame. So here I stand, take me as I am. Oh, take me as I am. Some dreams fade, others shine, but I'm gonna keep on dreaming. A house in yard, front porch swing, wife and kids just look that I net niet, maar deze heeft gewonnen en dat is Joan Franca. I was five, you were three, we were dancing in the street and you looked just like an angel. You looked up beside the sky, saw the birds, I wondered why they you was I good enough? It's you and me and everybody. En het heeft gewonnen met het eh, Nationaal Eurovisie Festival En dat was de zangeres met de Indianen-tooi op haar hoofd. Eh, John, eh, nee, Don Henley moet ik zeggen. Don Henley die komt bij de Eagles vandaan en die heeft solo ook veel op de plaat gezet. hier luisteren we naar Annabel. I watch you sleeping My weary heart rises up I hear your laughter. Something deep down inside me sings. We're down here in the land of cotton, you were born on a Since then, sweet things long forgotten, they just keep flooding back my way. And oh, child, I cannot tell you how the time just flies. But I have had my days of glory under sunny skies. But these days, your bright dreams are all I wanna see. Sleep tight. folks will judge you, though they don't know you at all. And I may not be there to catch you anytime that you might fall. But you got my heart and your mother's grace. All the likeness of the loved ones right there in your face. But I So sleep tight, Annabelle. You can always count on me. Don Henley met een mooi nummer voor, ik denk, zijn dochter. Ja. Set New Day van uh, Me Fi Me. Luister even naar deze hip-hop. It's as dark as the night. Keeps you uptight forever, your fight. You try to break the bondage you experience, the range? delirious, mentally serious. Tell me, how do I break the chains on my brain, my mind, my body, my soul? I need total control of my freedom and my liberty. Will win it before all the Berlin walls must fall. The physical torture and mental oppression, the anguish of depression. Life is a lesson that you gotta study hard because the hard times I gripping and whipping quit slipping. Don't be afraid, just create a positive fate. Don't break, just make the tape. Be great. Don't be controlled, just be strong. Never doubt your tomorrow, and we'll hear you scream out. When it rains, it pours. Pain is a force. Happiness your source. Keep going for yours. I know a doctor put you in the infernal, but pain you'll unfold is not eternal. So now you're in the dungeon, on the wall you hang. You try everything, the pendulum still swings. You're down on your knees and praying, oh my God. Tell me why this life has to be so hard. Is it all on the cause? Yeah, give me a new one maybe life won't be so lonely and gruesome. But I'ma tell you, son, before you begin, even with a bad hand, you can bluff and win. Put your chips on the table, you're able to do the task. I'm as the executioner, take his axe and break the chains that bind and confine your mind. This is your time, unleash and unwind, put pain behind. out of a pit of darkness and start this new breed. For this is what we need. Don't be held down and hellbound. Be stronger, profound. I'm fastening the leather, the strapping you down. Dig down and get up, and you'll be swinging the soul sound. A new day is coming. The sun don't frown. Don't conform, be confined or obey. Nelson Mandela breathes the air of a new day. But now you're a number in the prison of a hardened soul. But be brave and behave, and you may get parole. So there's hope, and hope is a blessing. Over the horizon, I see the sun. I hear the same. It's a sun full of light, bringing power and might. Alright, making everything start to swing. You be the king or queen of your own dream. Life can be supreme, it's a special thing. Just keep the faith through the night time. Operate smooth, and you might find all of the love and bliss, the joy, the happy deal, friendship and jubilee. You live the Elysian fields. For real, you need to feel unchained and free into the me five me. And you are in the rat race, so put on your gym shoes, run emphatically, step on them loose, choose the right path and be on your way. And you'll be able to say, What a wonderful life. Nou, je ziet me weer dat we eh, hier bij Radio 501 in donderslag ook gewoon eh, lekkere hip-hop draaien. En dit is van Me Find Me, een set New Day. Is alweer een tijdje terug, maar nog steeds ontzettend lekker om naar te luisteren. Eh, we hebben natuurlijk ook heel veel gloednieuwe muziek, zoals deze uit 2012. Dat is een gloednieuw album. En dat is Mood Davis en die zit in de country rock hoek. Fate to Gold. fell in love the bullfighter over in Spain. Well, I cried so hard that I couldn't remember my name. And what I don't know, well, I guess I don't mind. Cause I've always been a martyr, honey, in my own mind and I could be saved. her coat, the diamonds on her throat, and her poison pan. I'm bleeding to death on the floor, and it looks like the end. And what I don't know, will I? Guess I don't mind. Cause I've always been a martyr, throw myself on your lane. say falls to the ground. And the crowd's all standing, but nobody is making a sound. And what I don't know, will I? Guess I don't mind. Cause I'll always be a martyr, taking you back time after time. And I could be saved. luisteraars, jullie eh, zijn er nog steeds. Eh, daar ben ik blij om. Het is inmiddels half bier en dan heb ik eh, Rob Ricard aan de telefoon voor zijn platenkeuze. Hallo, heb de tip van de sluier al gegeven om even over tweeën en dan gaat nu uitleggen waar het allemaal om gaat. Um, nou, brand los zou ik zeggen. Ja, ik hoop wel dat het inmiddels meer geworden zijn. Wat meer luisteraars? Ja, want bij de tip is natuurlijk een beperkt aantal. En dan als de echte ontknoping komt, dan luistert heel Nederland. Nou ja, half. Nou, heel Nederland. Wat dacht je van eh, België, Frankrijk? Uh, het is half de wereld, hè? Ja, Frankrijk, eh, Spanje, er zitten allemaal vaste luisteraars. Nou, dat is wel leuk hoor. Vaste luisteraars, zijn dat luisteraars die vastzitten? Uh, nee, die zitten oh, alleen in Oostenrijk. Maar, oh, oh ja, ja, ingesneeuwd. Ingesneeuwd, ja. Nee, maar er zijn denk ik doorgaans Nederlanders die in het buitenland wonen die luisteren. Oh, dus ik kan het gewoon in het Nederlands doen. Ja hoor, dat kan. Ga je gang. Nou, maar het is in het Engels. <laughs> ja, de muziek wel natuurlijk. Ik, eh, ik zou niet weten hoe ik dit in het Nederlands moet vertalen. Nou, ik denk dat de meeste Nederlanders ook wel Engels verstaan. Ja. Dus probeer, probeer het maar, joh. Zal ik het aankondigen dan? Ehm, nou, jij zei namelijk een groep die niet meer bestaat. En, ehm, ik weet het niet zeker. Je weet het niet zeker. Ossenam staat. Kan bijna niet, hè. Maar ja, Ringo Starr die heeft ook nog een LP gemaakt. Ja, en weet die, het maar nooit. En die is inmiddels, ik geloof, 71 of 72 geworden. Dus, eh. Dat bedoel ik. Ja, ja en, en van de week, eh, even kijken, wanneer was het? Van het weekend geloof ik. Zou George Harrison 69 geworden zijn. En dat, was, toch, en dat was de jongste van de Beatles. Ja. Ja. Die is er niet meer. Nee, die is er niet meer, dat weet ik. Weet jij, eh, weet jij of ze nog bestaan? Ik weet het niet. Ik eh, weet niet om welke groep het gaat. CCR. CCR, Creedence Clearwater Revival. Ja. Ehm, nee, de band eh, zodanig bestaat niet meer. Maar John Fogerty, die, eh, die maakt nog steeds solo albums En uh, hij laatst ook nog, dit is alweer, nou ik denk ook alweer twee jaar terug. Heeft hij nog een album gemaakt onder de Little Blue, Blue Ridge Rangers. Of zoiets heette dat. Little Blue Ridge Rangers Ride Again. En... Hij heeft toen eh, zo'n solo-project gehad met de Blue Ridge Rangers. En, eh, of de Ridge Blue Rangers, Blue Ridge Rangers, zoiets. Moet ik even nakijken, weet ik ook niet meer uit mijn hoofd. Maar hij heeft eh, laatst weer een album gemaakt en dat heet Rides Again. Ja, en ehm, dat deed hij met de Blue Ridge Rangers. Dus ja. hij is er nog steeds, maar onder of zijn eigen naam of in een andere gedaante. Nou, deze is van toen in ieder geval. Ja. Dus ik zou zeggen... Nou, kondig hem aan. Uh... Laat het applaus langzaam oplopen. Ja. <laughs> Terwijl ik zeg... Creedence Clearwater Revival met het nummer Midnight Special van de LP The Concert. Oké, okay, bedankt. Tot de volgende week. You wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I'm marching to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. Ain't no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight pass Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet. Persiebonen, witlof, gestoofde brei. Al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hé hey, mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? wordt het patat of pizza Hawaii. Toen zeg het nou, wat gaan we nu weten? Zou niet weten. Haché? <laughs> Donderslag. <laughs> en natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. Vandaag maken we raapstelen stampot met katenspek en bosui. Een gerecht voor vier personen en dit recept is ingestuurd door Janna Smit uit Almere. Zij vermeldt in haar e-mail dat ze altijd eten klaarmaakt voor vier personen, twee volwassenen en twee kinderen van 10 en 12 jaar. Oké, eh, vandaag een recept dus voor raapstelen stampot met katerspek en bosui. En ja, dat is al een klein beetje, nog een beetje winter en ook een heel klein beetje lente. We hebben daarvoor de volgende ingrediënten nodig. 4 bosjes raapstelen, ongeveer 400 gram. 3 uitjes; 150 gram katenspek. 2 zakjes maggi aardappelpuree à la minuut van 116 gram elk. Maar je kunt, als je dat lekker vindt, ook zelf stampot maken van eigen gekookte aardappelen natuurlijk. 150 eh, gram roomkaas met knoflook en vers gemalen peper. We gaan dit als volgt bereiden. We snijden de worteltjes van de raapstelen af. De raapstelen gaan we wassen, droog slaan en in reepjes snijden. In een pan brengen we een halve liter water aan de kook. Intussen maken we de bosuitjes schoon en snijden we deze in dunne ringetjes. De katerspek snijden we vervolgens in reepjes. De spek gaan we in een droge koekpan al omscheppend verwarmen. Daarna gaan we al roerend het aardappelpureepoeder aan het kokende water toevoegen en we blijven roeren tot er een smeuige puree ontstaat. De roomkaas en de spek gaan we door de puree roeren. En dan gaan we de raapstelen en de bosui er doorheen scheppen. Dan de stampot al roerend zachtjes verwarmen en op smaak brengen met peper. Daarna opdienen. Ik eh, bedank Jan Smit voor het insturen van het recept.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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. Eh, Muziek voor in de keuken is vandaag zuurkool met worst van Marielle Hoogland. slag met Rogier van Diesveld. Oh warme zuurkool met worst. Ja, zuurkool met worst, dat is wat ik wil. Ik wil geen pasta boerenkool of worteltjes taart. Nee, zuurkool, zuurkool, dat is de hit vandaag. Die Hollandse pot maakt mij zo gelukkig en zo opgewekt. Die goudgele kleur is alles wat ik wil op mijn bord. Lekker binnen, bij de kachel, buiten sneeuwstorm, hagel en vorst. Oh, zo sukkel met worst. Er zijn vast mensen die nu vragen, wat denkt ze nu? Die zijn niet blij als we een kaartje met enkel die kool op het menu. Een kaken trekken samen door de zure smaak. Maar dan is er iets je u moet weten. Je kan het ook met zoete dingen eten. Appeltjes of abrikoos of peren kunnen de zure smaak neutraliseren. En dan die worst, die warme worst. Oh ja, die worst. Die warme worst, die hoort erbij. Als kip en ei. Ja, zonder worst is de kool als een brood zonder korst. Je moet het eens proberen. Kom op dames, kom op heren. Het is heerlijk en onbeerlijk. Het is als het zomer wordt, dan breken er hele zware tijden voor ons aan. De supermarkt is open, maar wat moet ik nu toch kopen? Ik wil zuurkool. Maar de zomer vraagt om sla, salades, paprika, fris fruit of papaya. Dus dat maak ik dan klaar. Het hoor bij de tijd van het jaar en spoedig is de wintertijd daar. Mijn hart maakt een sprongetje, lachen sta ik dan weer in de keuken. Ik zoek mijn receptenboeken, stagen. gereed om de zuurkool op te leuken. En weet ik even niks, zoek ik op Google. Zoek op lijkt opeens populair voedsel. Op receptenweb plenty ideeën. Wat een feest, wat een feest. Hey, kom je eten? Hey, lekker eten. Ik ben bezeten van zuur, zuur, zuur, zuur, zuur, zuur, zuur, zuur, zuur, da, zal nooit vervelen, ik wil het graag delen. Schuif maar aan en eet. Het gaat door de mond, maar de achtergrond is de moeite waard. Let u op. Een sukkel komt uit China en werd na een tijd via het Oostblok naar ons toegeleid. Bij de Duitsers is kool een delicatesse, het is multicultureel. Het is voor iedereen, elke man of meid, wat te pre in deze tijd. Oh, die sukkel die geeft me zoveel genot. Nee, er is niets wat ik liever eet, liever eet, liever eet. Weg met nasi, weg met bami, weg met pasta en salami. Ik wil geen bloemkool en geen rode, witte of Chinese. Het is mijn inspiratiebron voor elk liedje, elk melodie. Ja, elke morgen als ik op moet staan, dan denk ik: kom, ik kom eraan. Ja, dit is mijn ode. Ode aan mijn lievelingskoster. Suiker, suiker, suiker op mijn bord en anders niet. Suiker, suiker, met worst, met worst. Suiker. tijd voor een nieuwe donderslag muziekagenda. Je kunt nu gebruik gaan maken van je pen en papier. En eh, misschien heb je dat net ook al gedaan bij het recept. Eh, komt-ie. Uh, Trout is deze maand in Nederland. Hij speelt vanavond in de Lantaren in Hellendoorn. Op vrijdag 2 maart speelt hij in Paradiso in Amsterdam. En op 3 maart speelt hij in de boerderij in Zoetermeer. Straks aan het eind van deze agenda draai ik iets van Walter Trout, dus blijf er even bij. Op 3 maart kun je naar Blues 2012, eh, locatie partycentrum Het Dak. En het adres is Tientweg 9 in Leerdam. De zaal gaat open om 7 uur en de aanvang is 8 uur. Op 16 maart speelt JJ Grey en Mofro in Paradiso Amsterdam. Zij presenteren dan hun nieuwe album. En vandaag hoorde je ook JJ Grey en Mofro als de donderdisc. Op 24 maart uh, treedt Paul McCartney op in Ahoy, Rotterdam. De voorverkoop is vorige week begonnen. De band The Presidents of the USA spelen hun debuutalbum en meer. En dat doen zij op dinsdag 13 maart in de Evenaar in Eindhoven. En op woensdag 14 maart in Paradiso Amsterdam. En de kaartverkoop is al begonnen. Op maandag 26 maart treden Amadou en Miriam op in de Melkweg in Amsterdam. Op 27 maart zijn zij in de Oosterpoort in Groningen en op woensdag 28 maart in het Muziekgebouw in Eindhoven. Op zondag 15 april 2012 kun je naar de Band of Gypsies in Paradiso Amsterdam. En deze band moet je natuurlijk niet verwarren met Jimi Hendrix en de Band of Gypsies. Meer informatie vind je op www.paradiso.nl. Op eh, donderdag 14 juni 2012 treedt Lou Reed op in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De kaartverkoop is op 3 februari gestart. Op maandagavond 28 mei treedt Norah Jones op in Theater Carré in Amsterdam. Kaartverkoop is al begonnen. De entree is vanaf 51 euro en de aanvang is om 8 uur. Haar nieuwe album Little Broken Hearts komt dit komend voorjaar in de winkel. Popa Chubby toert in maart weer door Europa en komt ook naar Nederland. Op 28 maart speelt hij in Tivoli de Helling in Utrecht. Op 29 maart speelt hij in de Piek in Vlissingen. Op 30 maart speelt hij in de Lantaren in Hellendoorn. Op 31 maart kun je hem horen in LVC in Leiden. En de laatste mogelijkheid om Chubby te zien optreden is op 1 april. En dan speelt hij in Bibelot in Dordrecht. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 1 maart 2012. En als je agendetips hebt voor de periode na 8 maart, mail die gegevens dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu de laatste plaat van donderslag, zoals beloofd, muziek van Walter Trout. I Don't Wanna Fall van zijn album Outsider uit 2008. op donderdag. Hey de hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Hè? Opgelucht? Ja. Want hier in Studio 11 staat alweer naar bier te wijzen. En om bieruur is het voor mij weer voorbij. En dan nemen mijn collega's het van mij over. En die zitten allemaal in de centrale studio van Radio Leen En zij zijn dan nog bij jullie tot spookuur. De komende week kun je mij eh, weer 7 keer 24 uur mailen met eh, fanmail op- en aanmerkingen. Een lekker recept en info voor de muziekagenda. Mijn e-mailadres is rogier.radio501.nl. Dus schrijf het even op, rogier.radio501.nl. Ik ben ook te vinden op de social pages, Facebook, Twitter en Hives onder de naam RVD 501. En via deze pages hou ik jullie natuurlijk ook op de hoogte. En Radio 501 kun je ook vinden op deze social pages onder de naam Radio 501 en dat dan aan elkaar geschreven. Je kunt Radio 501 7 keer 24 uur horen en ook e-mailen studioradio en als je Radio 501 wilt sponsoren of je wilt een reclamespot op Radio 501 of als je een programma wilt adapteren, dan stuur je een e-mail naar sales@radio501.nl. Dat dus waren de donderslag mededelingen en het is nu tijd voor bedankpraat. Theo Verriet, bedankt voor je BlaBlaBlog en Robrika bedankt voor je fabuleuze platenkeuze. Mijn redactieteam bedankt en het Radio 501 team ook bedankt. En jullie thuis allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer op 8 maart met donderslag aflevering 99. En het is dan weer op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En nu weer een hork Jantje. Horian kroop door de tuin van de pastorie op zoek naar sneeuwklokjes. Hij had iets horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Ah, wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaven gaaf en onvergeten. Leuk hè? Ja, bijzonder. Hier, hier weer terug. We beginnen aan de andere zijde. Otverdopper, we moeten de mensen wel denken.